Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Moskou akkoord... met de uitzetting van de vier die in Rusland vastzitten... voor contacten met westerse inlichtingendiensten. De tien Russische spionnen worden waarschijnlijk nog de komende uren op het vliegtuig gezet door de Amerikaanse autoriteiten. Een rechtbank in New York bepaalde dat ze het land uit moeten... nadat ze hadden bekend dat ze meer dan tien jaar hebben gespioneerd voor Rusland. Een man uit Dordrecht is verdronken nadat hij van een brug in de Oude Maas was gesprongen. De man sprong met een vriend van de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Toen hij niet meer boven kwam, sloeg de vriend alarm, waarna duikploegen een zoekactie begonnen. Na twintig minuten vonden ze de man, reanimatie mocht niet meer baten. Vier relschoppers die dinsdag na de halve finale in Den Haag werden gearresteerd... blijven vastzitten tot na de finale. Justitie wil voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het Nederlands elftal komt maandag aan het eind van de middag aan op Schiphol. De aankomst is niet bedoeld voor het publiek. Het is maandag een van de drukste dagen van het jaar op de luchthaven... en Schiphol roept supporters daarom op om niet te komen... en dinsdag naar de huldiging in Amsterdam te gaan. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 17. Overdag wordt het zeer warm met maxima van 28 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler. In de middag en avond neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe.